Het land krijgt ermee voor het eerst een vrouw als president. De 45-jarige advocaat kreeg ongeveer 60% van de stemmen. Ze is antipopulistisch en pro-Europees en lid van een liberale partij die geen zetels heeft in het parlement. De advocaten zet zich actief in voor het milieu en tegen corruptie. Er moeten meer regels komen voor tech- en internetbedrijven. Daarvoor pleit Facebook-topman Mark Zuckerberg in de Washington Post. Hij vindt dat de overheid nieuwe wetten moet maken op het gebied van schadelijke informatie, verkiezingen, privacy en het delen van informatie. De openbrief van Zuckerberg komt op het moment dat Facebook onder vuur ligt vanwege dataschandalen Netnieuws en gewelddadige livestreams... zoals die van de aanslag in Christchurch. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. De klok is een uur vooruit gezet, waardoor het s'avonds langer licht blijft. De zomertijd ging eind jaren 70 in om energie te besparen... maar al jaren is er discussie over het verzetten van de klok. Mogelijk komt er over drie jaar een einde aan het verzetten. De zomertijd eindigt dit jaar weer op zondag 27 oktober. Dan gaat de klok weer een uur terug. De omstreden herdenking van de militaire staatsgreep in Brazilië in 1964 mag vandaag toch doorgaan. Dat heeft een rechter van een federaal hof bepaald. Gisteren had een lagere rechter de viering verboden omdat hij niet bij de democratische waarden van Brazilië past. Het hof is het daar niet mee eens en vindt de herdenking gepast. President Bolsonaro wil de militaire staatsgreep herdenken en daar kwam veel kritiek op. Het weer, bewolking en plaatselijk wat lichte regen. In de loop van de dag breekt vanuit het noorden op steeds meer plaatsen de zon door.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 Specializing in danger. I'm from Niagara. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl you, I could send nobody. voor de Zandvoortse Radio. 106.9. Dit is ZFM.